Levi van Eck met het NOS-journaal. Er gaat nog altijd veel mis met adopties vanuit Haiti. Een onafhankelijke commissie onderzoekt de adopties... omdat in het verleden kinderen onder valse voorwendselen... bij hun ouders werden weggehaald. Nog altijd zijn de problemen niet opgelost, meldt Nieuwsuur. Zo is 80% van de kinderen geen wees, maar zitten ze in de weeshuizen... omdat hun ouders niet genoeg geld hebben om voor ze te zorgen. Verder blijkt dat slechts 30 van de ruim 700 weeshuizen goed functioneert... In de andere weeshuizen worden de kinderen vaak mishandeld, misbruikt of verwaarloosd. De zoektocht naar acht vermiste bergbeklimmers in het Indiase deel van de Himalaya heeft nog geen succes gehad. Een helikopter van de luchtmacht is over het gebied gevlogen. De bemanning zag wel tenten, maar geen mensen. Er is ook een reddingsteam te voet onderweg. De Britten, Amerikanen, een Australiër en een Indiër... zijn waarschijnlijk getroffen door een lawine. Vier andere leden van de groep sloegen alarm toen ze niet terugkwamen. Het klimseizoen in de Himalaya heeft dit jaar veel slachtoffers geëist. De Duitse politicus Andrea Nahles treedt terug als partij- en fractievoorzitter van de sociaal-democratische SPD. Nahles stond onder druk sinds de historische slechte uitslag van de Europese verkiezingen. De SPD ging van 27,3 naar 15,8 van de stemmen. De grote winst ging naar de Groenen. Reddingsmaatschappij KNRM heeft bij IJmuiden... een Afrikaan op een zelfgemaakt vlot uit zee gehaald. De Eritreër wilde naar Engeland. Hij had een driehoekig vlot gemaakt met jerrycans en ballonnen. Toen de KNRM hem oppikte zat hij al in de vaarroute voor de grote schepen. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een migrant op een zelfgemaakt vlot van Nederland naar Engeland wil varen. Het weer een zonnige en warme dag, op veel plaatsen tropisch met temperaturen die oplopen tot 32 graden. Vanavond kan er lokaal een bui vallen. De komende week wordt wisselvallig met zon, wolken en soms pittige buien. En dan wordt het ook minder warm.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 Verderop is de A4 tussen de knopende Badhoevedorp en de Nieuwe Meer dicht tot maandagochtend. Op de A9 ook maar richting Diemen tussen Battenvoerdorp en af het AMC nog een kwartier vertraging. Daar was een ongeluk. Op de A10 de Ring Noord tussen Landsmeer en Zeeburg 10 minuten vertraging.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 Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegaré un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos, para el mundo entero. un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos. Para a rendirse el mundo entero. Yo contigo, tú conmigo. Yo pegar un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos. Va rendirse el mundo entero. your time. Find a way to do control the line. Let the record get into your mind and let it start to renovate. Do it good, do it now, and don't you wait. I'm an addict, I don't give none. Yes, I'm hooked, ever music on the run. If you wanna be high, take the score and give me more. without jamming. That is why my life is so slamming. I take you up to a place where you never been. Far away from home and then back again. Get ready for this and get dressed. Cause when you miss the boat, you're gonna be stressed. Yeah, three, two, one. Countdown and the party has begun. Let's do it right now, let's go for it. Cause I feel for you and I show for it. S D H Y N C. If you wanna have fun, you better call me. Get down, get down to my sound. I'm in town. Station. wanna tell me, I'm gonna be right there with for the yell, see? Yeah, cause I'm talking about a change. I'm talking about a change of lifestyle. The way you went to me was very strange. Stay tuned for a while. I could have been a criminal because I live like an animal. A whole prison, a man that was terrible. I was a kid, so I tried to live with it. Thinking I was a weak individual, but I was not. I was so strong until the music helped me get along. Take a look at me now, but here I am. I'm your mate man. under me, yeah. I'm gonna shake, throw roll away in the dirt under me, yeah.